Lot Lewin met het NOS Journaal. In de VS is een ingenieur van Volkswagen veroordeeld tot drie jaar cel en een boete van twee ton voor zijn rol in het dieselschandaal. Volgens de rechter had de man een sleutelrol bij het joemelen met de software. De 63-jarige ingenieur is de eerste werknemer van Volkswagen die is veroordeeld in het schandaal. Er zijn nog meer werknemers en ex-werknemers aangeklaagd, maar die wonen op een na niet meer in Amerika, maar in Duitsland. Het Witte Huis heeft nieuwe financiële sancties opgelegd aan Venezuela. Amerikaanse bedrijven en banken mogen vanaf nu geen zaken meer doen met de Venezolaanse overheid of het staatsoliebedrijf. Trump zegt daarmee maatregelen te nemen tegen de dictatuur van Maduro. De Venezolaanse president trekt steeds meer macht naar zich toe, terwijl het land in diepe crisis zit. Eerder dreigde Trump al met militair ingrijpen in Venezuela. De man van 22 die is gearresteerd in verband met een mogelijk terroristisch misdrijf in Rotterdam... blijft de komende dagen nog vastzitten. De man werd gistermorgen thuis in Zevenbergen opgepakt. Hij zou een dreigbericht hebben verstuurd over het concert dat zou plaatsvinden in de Maasilo. Het OM wil niet zeggen over het verloop van het onderzoek naar de Brabander. De VN-organisatie voor Migratie, het IOM, heeft kritiek op Facebook omdat het videobeelden niet verwijderd heeft, waarop te zien is hoe migranten worden gemarteld. Mensensmokkelaars doen dit om de familie losgeld te laten betalen. Zo'n video werd in juni geplaatst. Libische criminelen martelen in de video Somalische en Ethiopische migranten, zeggen tegen de familie dat er 10.000 pond losgeld moet worden betaald. Volgens Facebook worden dit soort video's normaal wel verwijderd, maar deze bleef staan omdat hij is geplaatst door een Somalische journalist die aandacht vroeg voor deze misstand. Het weer dan nog, het is bewolkt. Vannacht in het zuiden kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen is het vanuit het zuidwesten naar het noordoosten bewolkt met kans op regen. Op andere plekken kan de zon zich even laten zien.